en dat ze mogelijk de uitkeringen moeten verlagen. Ze moeten snel openheid van zaken geven, vinden de toezichthouders AFM en de Nederlandse Bank. De lijst van probleemfondsen telt in totaal 14 namen. Negen daarvan hebben zichzelf al bekendgemaakt, vooral kleinere fondsen, maar ook het grote pensioenfonds PME voor de grootmetaal en de elektrotechnische industrie. In Australië worden parlementsverkiezingen gehouden. Volgens de peilingen wordt het een nek-aan-nek-race tussen de regerende Labour-partij en het oppositieblok van de Liberale en Nationalistische Partij. Premier Julia Gillard van Labour en de rechtse oppositieleider Tony Abbott hebben tot het laatste moment campagne gevoerd. Gillard is sinds mei premier van Australië. Ze verving toen partijgenoot Rudd, die onverwacht aftrad. Op het Belgische popfestival Pukkelpop heeft een zanger zelfmoord gepleegd. Het is Charles Hedden van de Britse band Oelle Swimming Pool. Hij zou op de artiestenparkeerplaats in Hasselt van een lichtmast zijn gesprongen. Aanleiding is mogelijk een incident tijdens zijn optreden kort daarvoor, toen hij bij het stage diven iemand ernstig verwondde. De Amerikaanse hiphopster Wyclef Jean mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in Haiti. Volgens de kiescommissie voldoet hij niet aan de wettelijke voorwaarden. Zo woont Wyclef Jean al sinds zijn jeugd in de Verenigde Staten. De hiphopster is erg populair in zijn geboorteland Haiti, onder meer door zijn liefdadigheidsconcerten na de aardbeving in januari. De politie in Nijmegen onderzoekt de schietpartij waarbij gisteravond een man door een agent werd doodgeschoten. Volgens sommige berichten had de man kort daarvoor een overval gepleegd, maar de politie wil dat niet bevestigen. Wel is duidelijk dat de man een politiehond had gestoken, waarna de Nijmeegse politie het vuur op hem opende. Het weer, eerst wolkenvelden met in het noorden kans op motregen. Vanuit het zuiden